NOS Nieuws van 3 uur. Met het NOS Journaal. Het KNMI en de verkeersdiensten waarschuwen voor gladheid in de ochtendspits, vooral in het zuiden en westen. In Noord- en Zuid-Holland, in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel. Het kan er vannacht en in de ochtend glad zijn door sneeuw of door opvriezing van natte weggedeelten. Volgens Amerikaanse media heeft Bernie Sanders de democratische voorverkiezing in de staat Maine gewonnen. Daardoor loopt hij iets in op Hillary Clinton. In Maine verdelen de twee kandidaten 25 gedelegeerden. Sanders heeft er zeker 14 en Clinton nu 6. Sanders heeft nu 8 van de 19 staten gewonnen waar democratische voorverkiezingen zijn gehouden. Clinton vergrootte dit weekend haar voorsprong door op Super Saturday de staat Louisiana met grote voorsprong te winnen. Bij de Republikeinen won Marco Rubio in Puerto Rico. Maar hij ligt ver achter op de Republikeinse koploper Donald Trump en de nummer 2 Ted Cruz. Noord-Korea dreigt met een preventieve nucleaire aanval op Zuid-Korea en Amerikaanse doelen. Het regime in Pyongyang is kwaad over nieuwe militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS en over strengere sancties van de VN. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaf afgelopen week al opdracht om de nucleaire wapens gereed te maken voor onmiddellijk gebruik. Het Noorden heeft vaker gedreigd met een nucleaire aanval, maar het nooit gedaan. Deskundigen verschillen van mening of het land het dreigement wel waar kan maken. In verschillende plaatsen in Brabant en Limburg zijn de afgelopen avond alsnog carnavalsoptochten gehouden. Ruim een maand geleden werden ze afgelast vanwege het slechte weer. De verlaten optochten met halfvasten trokken veel bekijks. Zo waren in Den Bosch een kleine 100.000 mensen op de been. Zaterdagavond waren er ook al verschillende verlaten carnavalsoptochten, onder meer in Deurne en Bladel.